Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ondanks een verbod zijn aan het begin van de middag zo'n 100 mensen naar het Malieveld in Den Haag gekomen... om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Er zijn 37 mensen opgepakt, onder meer omdat ze zich niet hielden aan de instructies van de politie. Verder bleef het rustig in de stad. De geplande demonstratie van actiegroep Viruswaanzin werd vrijdag verboden door burgemeester Remkes. De actiegroep stapte naar de rechter, maar die gaf ze geen gelijk... waarna Viruswaanzin mensen opriep om niet naar het Malieveld te komen. In het Stadspark in Groningen mocht wel gedemonstreerd worden. Daar zijn een paar honderd mensen op afgekomen. Er zijn actievoerders bij die een t-shirt dragen met de tekst Stop de lockdown. En een enkeling draagt een spandoek. De politie waarschuwt via Twitter dat er alleen voetgangers naar het veld mogen komen. Hij protest tegen de coronamaatregelen en het verbod op de demonstratie in Den Haag... zijn in verschillende steden bananen neergelegd bij rechtbanken. Actievoerders vergelijken Nederland hiermee met een bananenrepubliek. In Rotterdam en Den Haag plakten actievoerders met tape bananen op het gebouw. In Arnhem zijn bananen neergelegd bij een kunstwerk voor de rechtbank. Het RIVM meldt vandaag nul geregistreerde doden als gevolg van het coronavirus. Daarmee blijft het totaal aantal vastgestelde overlijdensgevallen op 6105. Verder meldt het RVM drie nieuwe ziekenhuisopnamen. De Partij voor de Dieren heeft een nieuwe voorzitter, Ruud van der Velden. Leden van de partij konden gisteren stemmen en vandaag kwam de uitslag. Van der Velden is gemeenteraadslid in Rotterdam. Hij is de opvolger van Sebastian Wolswinkel, die vorig jaar uit de partij werd gezet. Bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar wordt Esther Ouwehand hoogstwaarschijnlijk lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Zij moet nog worden benoemd in november, maar is de enige kandidaat. Het weer geregeld zon en het oosten een bui. Vrij veel wind, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen nu en dan zon, mogelijk een bui en een graad of 20.